Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel stapt op. President Obama maakt later vandaag zijn vertrek bekend. Tot het moment dat het een opvolger is gevonden blijft Hagel nog in functie. Obama zou hem afgelopen vrijdag gevraagd hebben zijn ministerspost op te geven. Reden is de kritiek die het Witte Huis kreeg over de aanpak van de ebola-crisis... en de strijd tegen de terreurbeweging Islamitische Staat. In beide gevallen zou Amerika te aarzelend hebben gehandeld. Obama zou de buitenwereld willen laten zien dat hij daar niet ongevoelig voor is. De Turkse president Erdogan heeft zich opnieuw uitgelaten tegen vrouwenemancipatie. Hij vindt dat vrouwen zich op het moederschap moeten richten. Mannen en vrouwen kunnen volgens hem niet hetzelfde worden behandeld, omdat dat tegen de natuur ingaat. Feministen snappen dat niet, al dus Erdogan op een bijeenkomst over vrouwen en recht. Eerdere uitlatingen van de Turkse president dat vrouwen minstens drie kinderen moeten krijgen leiden tot felle discussies, net als zijn voorstellen om het recht op abortus te beperken. Ruim 1300 kilo zwaar vuurwerk dat opgeslagen lag onder woningen in Amsterdam Oud-West is in beslag genomen na een tip bij Meldmisdaad Anoniem. Volgens de politie had er een ramp kunnen gebeuren als het vuurwerk was ontploft. Toen ze de woning van de verdachte binnenvielen troffen ze er tientallen dozen vuurwerk aan dat alleen door professionals mag worden afgestoken. Een man van 65 is aangehouden. In de Spaanse stad Granada zijn drie priesters en een godsdienstdocent opgepakt... die worden verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen. Een man van 24 had de paus een brief geschreven... waarin hij vertelde dat hij jarenlang door priesters was misbruikt. Tot zijn eigen verbazing werd de man daarna door de paus gebeld. Paus Franciscus vroeg hem namens de kerk om vergeving en bood zijn excuses aan. Het weer vanavond wolkenvelden, maar ook opklaringen. In gebieden onder een heldere hemel kan er vannacht vorst aan de grond voorkomen.